Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft Pete Hegseth benoemd tot nieuwe minister van Defensie. Dat gebeurde met de kleinst mogelijke meerderheid... omdat drie republikeinse senatoren tegenstemden. Toen de stemmen staakten, met 50 voor en 50 tegen... moest vicepresident Vance als voorzitter de beslissende stem uitbrengen. Voordat president Trump hem voordroeg was Hexeth vooral bekend als presentator bij de nieuwszender Fox. Hij heeft in het leger gediend, maar heeft geen politieke ervaring. Ook raakte hij in opspraak na beschuldigingen van seksueel misbruik. De politie heeft in Tilburg tien mannen opgepakt die vermoedelijk lid zijn van de verboden motorclub Satudara. Ze waren bijeen in een café waar een clubavond werd gehouden. De politie was erover getipt. Bij de inval werd een arrestatieteam ingezet. Aanwezigen van wie niet duidelijk was of ze bij Satudara horen, werden weggestuurd. De tien arrestanten brengen de nacht door in de cel en worden na verhoor vrijgelaten. De politie zegt dat er in het Tilburgse café aanzienlijke hoeveelheden contant geld in beslag zijn genomen. Motorclub Satudara werd in 2018 verboden omdat het een criminele organisatie was. In Franeker is een loods met voertuigen door brand verwoest. Er stonden 17 oldtimers en een boot in. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen huizen. Maar sommige daarvan hebben wel rook- en waterschade. De bewoners van 16 huizen moesten de nacht elders doorbrengen. Rond half twee had de brandweer het vuur in Franeker onder controle... maar het nablussen duurt nog een tijd. Er is niemand gewond geraakt.